Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgende week wordt meer duidelijk over de eindexamens. Er wordt nu druk overleg met scholen over hoe het met die toetsen moet. Onderwijsminister Slob zei eerder dat wat hem betreft de examens gewoon moeten doorgaan. Leerlingen in lagere klassen moeten er volgens de minister wel rekening mee houden dat ze een jaartje blijven zitten. De achterstanden zijn soms zo groot dat ze niet meer kunnen worden ingelopen. Raak niet in paniek, zegt Slop. Het is helemaal niet erg om een jaar over te doen. In Eindhoven staan vier mannen voor de rechter die twee weken geleden stenen naar de ME zouden hebben gegooid tijdens rellen tegen de avondklok. Ze worden ook verdacht van het vernielen van spullen en het uitschelden van agenten. Het Openbaar Ministerie gaat celstraffen eisen, weet collega Matthijs van der Wiel. Want taakstraffen zouden niet voldoende zijn. Het is een zitting waar ze straks meteen hun straffen te horen krijgen. En zij zitten nu al vast in voorarrest. En het heeft nu al beslag gelegd op hun bankrekeningen... met het idee dat daarmee eh, met het geld schade kan worden vergoed. Het Rode Kruis gaat helpen om coronaprikken naar afgelegen plekken te brengen. Naar landen in Afrika en Azië, maar ook bijvoorbeeld Bosnië en Herzegovina. Er is nog wel een probleem. Veel landen hebben nauwelijks vaccins. Volgens het Rode Kruis is 70% van alle prikken geleverd aan de 50 rijkste landen ter wereld. De 50 armste landen zouden nog geen 0,1% hebben. En dit moment is al meer dan twee weken geleden. nog steeds lekker na. Ze zegt nu dat zingen van het volkslied tijdens de inauguratie van Joe Biden de grootste eer van haar leven was. Het weer, vandaag is het nog zacht en gaat op 10 met in het noordwesten soms een bui. Morgennacht begint het met sneeuwen en bij het opstaan zondag kun je een behoorlijke laag zien liggen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Cause I'm doing fine without you, babe. I don't want you to stay feeling broken Just take your stuff and walk out the door Please stay with me in the morning Cause I don't think I can take this no more So. bit alone night. Ooh, way to way to kill the mood. No, you like that shit, can baby, baby. Heavy on my empty mind, shit. I gotta keep from losing the rest of me. Still that I wasted the best of me on babe.